Liselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne en Rusland hebben in de onderhandelingsgesprekken van afgelopen dag afgesproken... dat er speciale doorgangen komen voor mensen die weg willen uit oorlogsgebied. Hoe vluchtelingen straks veilig de gevechten kunnen ontvluchten is niet bekendgemaakt. Er zou gesproken zijn over een tijdelijke wapenstilstand... op plekken waar zulke evacuaties moeten gebeuren. Maar nadere informatie ontbreekt... In de onderhandelingen is afgesproken dat er snel een derde ronde gesprekken komt. Volgens Kiev zijn nu niet de gehoopte resultaten behaald in die tweede ronde. Volgens Moskou is er juist substantiële vooruitgang geboekt. Het Oekraïense parlement is voor het eerst sinds de Russische invasie bijeengekomen voor een spoedzitting. Op een geheime locatie stemden de parlementariërs onder meer over het in beslag nemen van Russische banktegoeden en andere Russische bezittingen in Oekraïne. Van de 450 parlementsleden waren er 300 gekomen. De Amerikaanse marine heeft het wrak van een neergestorte straaljager... van de bodem van de Zuid-Chinese zee gehaald. De straaljager, een F-35, stortte in januari neer... op de rand van een Amerikaans vliegdekschip toen het probeerde te landen... waarna het in de oceaan zonk... De VS wilde het toestel zo snel mogelijk bergen omdat er geheime informatie aan boord is. De VS was bang dat China die in handen zou krijgen... maar volgens dat land hoefde de VS zich geen zorgen te maken... omdat China, China geen interesse had voor het toestel. De Erasmusprijs 2022 is toegekend aan de Israëlische auteur David Grossman. Grossman is een van de bekendste schrijvers van Israël... met titels als De Uitvinder van Geheimen en Komt een paard de kroeg binnen. Hij heeft zich regelmatig uitgesproken voor vrede in het Midden-Oosten...